uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De zes inzittenden van een luchtballon die in Duitsland in een hoogspanningsmast was vastkomen te zitten, zijn gered. De brandweer van de Duitse stad Bottrop heeft ze de afgelopen avond één voor één uit het mandje van hun ballon gehaald. Die ballon was eerder vandaag tegen een hoogspanningsmast gevaren... en op 75 meter hoogte vastkomen te zitten. De oorzaak van het ongeluk zou een plotselinge valwind zijn geweest. Vanwege de reddingsactie werd een deel van de omgeving afgezet. De Macedoniërs die afgelopen dag hun stem uitbrachten in het referendum... hebben massaal gekozen voor de naam Noord-Macedonië, zoals de regering had voorgesteld. Die spreekt dan ook van een succes. Maar van de kiezers is maar iets meer dan een derde komen stemmen. Tegenstanders hadden opgeroepen tot een boycott van het referendum. De mogelijke naamsverandering van Macedonië gebeurt mede onder druk van Griekenland... dat de naam Macedonië claimt voor een van zijn eigen provincies. Het Griekse en Macedonische parlement moeten de eventuele naamsverandering nog goedkeuren. Het officiële dodental van de beving en het tsunami op Sulawesi staat inmiddels op 832. Maar de Indonesische vicepresident houdt rekening met mogelijk duizenden slachtoffers. Lokale media melden dat het aantal al boven de 1200 ligt. De Europese Commissie heeft anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp. De hulp komt maar moeizaam op gang. Het getroffen gebied is lastig te bereiken. Veel wegen zijn onbegaanbaar. Omdat het vliegveld is beschadigd kunnen er alleen kleine vliegtuigen landen. De twee mannen die gisteren door een arrestatieteam werden opgepakt in Hattem zijn vrijgelaten. Ze werden aangehouden omdat ze mogelijk op een boswachter hadden geschoten. Maar de politie concludeert na onderzoek dat daarvan geen sprake was. Het tweetal bleek met een luchtdrukpistool te hebben geschoten in het bos... maar niet gericht op de boswachter. Al dus de politie. Een luchtdrukwapen is niet verboden. Wel is een vergunning vereist om daarmee te schieten in de openbare ruimte.